Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Groot-Brittannië stuurt 6000 raketten naar Oekraïne om het leger te steunen. Dat maakte premier Johnson bekend aan de vooravond van de NAVO-top, de EU-top en de G7 die morgen plaatsvinden. Het gaat om onder meer antitankwapens. Eerder werd al bekend dat Duitsland extra luchtdoelraketten gaat sturen... en Zweden stuurt nog eens 5000 antitankwapens naar Oekraïne. De topbijeenkomsten van komende dag staan in het teken van de oorlog in Oekraïne. Regeringsleiders gaan praten over wat ze nog meer kunnen doen. In een nieuwe videoboodschap roept president Zelensky van Oekraïne de hele wereld op om komende dag te protesteren tegen de oorlog in zijn land. In het Engels zei hij, ga de straat op, ga naar pleinen, maak jezelf zichtbaar en laat je horen. Dat de oorlog al een maand duurt, breekt zijn hart, laat Zelensky weten. Het kabinet wil studenten die op kamers wonen vanaf studiejaar 2023-2024 een basisbeurs geven van 255 euro. Studenten die nog thuis wonen moeten iedere maand 91 euro kunnen krijgen. De aanvullende beurs zal waarschijnlijk maximaal 419 euro worden, maar dat hangt af van het inkomen van de ouders. De Tweede Kamer bespreekt de plannen volgende maand. Ruimteorganisatie NASA gaat bedrijven vragen om een tweede maanlander te ontwikkelen. Vorig jaar koos NASA SpaceX voor het bouwen van de eerste maanlander. Daarmee worden, als alles volgens plan gaat, in 2025 weer Amerikanen op de maan gezet. Maar NASA wil dus nog een bedrijf stimuleren om er een te bouwen. Beide landers kunnen dan ingezet worden. De ruimteorganisatie hoopt zo terug te kunnen vallen op meerdere ervaren partijen. Het weer, vannacht koelt het af. De temperatuur daalt tot iets onder nul. Aan de kust wordt het minder koud. Komende dag wordt het weer zonnig, later in het noorden wat bewolking. Het wordt maximaal 19 graden. Vrijdag ook nog droog en dan 13 tot hier en daar 18 graden.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 I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better alone, but when we're together I feel like I'm home.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 tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm that cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears are blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the dancing feet, dancing feet, they cry. They cry, dancing feet, dancing feet, dancing feet, they cry. these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't here, my tears are blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon.